Journaal. In Duitsland bacterie daadwerkelijk op een groente aangetroffen. en werd gevonden op resten komkommer in een afvalbak in Maagdenburg. Hoe de bacterie op de afvalresten terecht is gekomen is niet duidelijk, dat wordt onderzocht. De afvalbak is van een gezin dat ziek was geworden. In Nederland gaan groentetelers toestemming vragen om de productie van komkommers en tomaten te beperken. Daardoor stijgt de prijs en hoeft minder te worden doorgedraaid. Voor maatregelen die de markt verstoren is speciale toestemming van de overheid nodig. De Europese Unie is bereid meer schadevergoeding aan de tuinders te geven die lijden onder de besmetting met EHEC. Eerst was 150 miljoen euro toegezegd, het wordt nu 210 miljoen, ongeveer de helft van de schade. Volgende week neemt de Europese Commissie een definitief besluit. Het kabinet snijdt in het basispakket voor de zorg. Volgens goed ingevoerde bronnen gaat de eigen bijdrage voor behandeling van psychische klachten omhoog. En moet wie met chronische klachten naar de fysiotherapeut gaat 20 behandelingen zelf betalen. Nu zijn dat er nog 12. Verder gaan therapieën om te stoppen met roken uit het pakket, net als de dieetadvisering telecombedrijven mogen geen extra geld vragen voor bepaalde internetdiensten. Bedrijven als KPN en Vodafone willen extra geld vragen voor diensten als bellen en sms'en via internet. Ze zeggen dat ze door mobiel internet veel inkomsten verliezen. Maar Verhagen de Kamer vinden dat consumenten vrij toegang moeten hebben tot alle diensten op internet. Die netneutraliteit wordt nu vastgelegd in de wet. Minister Donner vindt dat de gemeenten het bestuursakkoord hebben afgewezen omdat ze het niet helemaal hebben aanvaard. De VNG vindt juist dat er wel een akkoord is, op één onderdeel na. De gemeenten steunen de afspraken niet over de sociale werkplaatsen. De meerderheid maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op dat onderdeel. Donner heeft begrip voor de gemeente, maar je kunt niet één onderdeel eruit trekken, zei hij. Het weer. Vanavond droog, morgen zonnig in 18 graden. Vrijdag kans op buien. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANB is een minder drukke avondspits dan normaal. de files in de Randstad van 4 kilometer en langer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. Op de A9 Diemen naar Alkmaar tussen Knoopend Hodendrecht en Amstelveen 5. Op de A10 Zuid tussen Knoopend Nieuwe Meer en Knoopend Watergraafsmeer 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Bunnik 10 kilometer.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 If you wish we didn't have to Go and send our boys to war But you still think this country of ours i sure we're dying for This song's for you You know who you are We're up on this stage But you're the star This songs for you.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 Gary Butler en Arthur Brooks, zij schreven het voor hem. For Your Precious. En de song. Your Precious zou je chill kunnen zeggen, hey, your precious, for your precious love, Larry Chance. I still pledge allegiance. Austin Hicks is ook and die komen. Pony tattered off my been there roof and won't feel fall I feel from little angels to fly Running those who fight and die give us all we have One nation under God Indivisible and strong Yes, I still little angels to fly Yeah, I still little angels to aan als ze al van uh, high school afkomen.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 of beautiful. Sitting the hill, under The fortune in the cookie is just a piece of cake. Life is waiting elevated. Time and we gotta the way right. Up or down, you get to decide. Just make your mind. Some politicians go pennies low No dreams are hollow Watching them fall down Yeah, but people are beautiful Yeah, but people are beautiful you are.